Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Ex-burgemeester Verver van Schiedam heeft haar macht misbruikt en een angstcultuur gecreëerd onder topambtenaren. Dat staat in een rapport van het bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Verver stapte in mei op na negatieve berichten over haar integriteit. In het rapport staat dat Verver topambtenaren de opdracht heeft gegeven geen zaken meer te doen met een aannemer met wie ze een privéconflict had. Ook liet ze het taxibedrijf van haar zoon inhuren en hielp ze de zoon van een bevriende VVD-politica aan een baan. Die politica volgde verder later op als waarnemend burgemeester van Schiedam. Het oosten en noorden van Nederland heeft te kampen met noodweer. Het KNMI had al code oranje afgegeven voor Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Daar kan zware onweer losbarsten met plaatselijk zeer zware windstoten en mogelijk hagelbuien. Bij Lichtenvoorde in Gelderland is een trein op een boom gereden die door het noodweer was omgevallen. Er vielen geen gewonden, maar treinverkeer is tussen Zutphen en Winterswijk niet mogelijk. Ook tussen Zutphen en Apeldoorn rijden geen treinen, ook daarom dat er een boom op het spoor ligt. In Jouren zijn op de A7 twee auto's geraakt door de bliksem. De inzittenden bleven ongedeerd. Er staat bij Jouren wel een file doordat de bliksem ook een gat in de weg sloeg. FC Twente speelt in de groepsfase van de Europa League tegen Fulham. De Engelse club wordt getraind door Martin Jol, die vroeger zelf bij Twente speelde. Andere tegenstanders zijn Wisla Krakow van trainer Robert Maaskant en Odense BK. AZ speelt tegen Austria Wien, Malmö en metalist Kharkov uit Oekraïne. PSV speelt in de groepsfase van de Europa League tegen Hapoel Tel Aviv, Rapid Boekarest en Legia Warschau. De eerste wedstrijden worden gespeeld op 15 september. Het weer verspreidt over het land dus regen- en onweersbuien, vooral in het noorden en oosten met hagel en zware windstoten. Temperatuur 20 graden tot 25 graden in het oosten. Morgen veel buien en met 19 graden een stuk koeler. Zondag meer kans op zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Gooimeer en Afrit Bunschoten 15 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam voor Roelevarensveen 4 op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Wouden 2.